Het bedrijf Frisia heeft daarvoor een oude zoutput weer in gebruik genomen. Naar verwachting is het zout morgen aan het eind van de middag beschikbaar. Frisia kan per dag ongeveer 3500 ton zout produceren. Omwonenden zijn tegen de extra zoutwinning, omdat ze bang zijn voor bodemdaling en verzakkingen. Volgens Rijkswaterstaat is er op dit moment nog genoeg zout voor de avondspits van vandaag. Heineken krijgt een belangrijk aandeel op de Latijns-Amerikaanse biermarkt. Het bedrijf neemt de Mexicaanse bierbrouwer FEMSA over. Om de transactie te financieren geeft Heineken nieuwe aandelen uit. Het is voor het eerst sinds 1968 dat het bedrijf dat doet. Door de overname kan Heineken onder eigen naam bier op de markt brengen in Mexico en Brazilië. In een huis in Nijkerk zijn twee doden gevonden. Voorlopig onderzoek van de politie wijst erop dat de twee zijn omgebracht, maar hoe wil de politie nog niet zeggen. De slachtoffers zijn een man en een vrouw, vermoedelijk de bewoners van het huis. Zwanen hebben gisteren in het verkeer zeker twee ongelukken veroorzaakt. Op de N201 bij de Vinkenveense Plassen trapte een automobilist op de rem... omdat er plotseling een zwaan op de weg liep. De auto die erachter reed raakte in een slip en botste frontaal op een tegenligger. Een vierde auto eindigde na een slip in de sloot. Drie uur later gebeurde op de A15 ter hoogte van Echtelt bijna hetzelfde. Een vrachtwagen remde plotseling toen er een zwaan overstak. Een achteropkomende automobilist raakte in een slip en kwam tegen de vangrail terecht... waarna twee auto's op hem botsten. Bij de ongelukken was er vooral blikschade. Het weer in het oosten opklaringen, in de rest van het land bewolkt en nog wat lichte sneeuw.